Jobboot met het NOS-journaal. De Europese Unie gaat zware economische sancties instellen tegen Rusland... vanwege de rol van het land bij het conflict in Oekraïne. De EU-ambassadeurs zijn het daar in Brussel over eens geworden. De sancties moeten vooral de Russische economie treffen. Ze gelden onder meer voor de oliesector, defensie en wapentechnologie. Met name de bankensector wordt hard gestraft. Het wordt voor Russische banken vrijwel onmogelijk om toegang te krijgen tot de Europese markt. Ook is er een verbod op toekomstige wapenleveranties. De landen van de Europese Unie zullen kennis van hoogwaardige technologie, zoals over oliewinning, niet meer naar Rusland mogen exporteren. Een groep verkenners van de Nederlandse marechaussee in Donetsk is naar het rampgebied in Oost-Oekraïne vertrokken. Ze moeten bekijken of het voor de forensische experts en andere onderzoekers veilig genoeg is om de reis morgen zelf te ondernemen. Gisterochtend en vanochtend gingen teams op weg, maar in beide gevallen werden de pogingen in verband met de aanhoudende gevechten in het rampgebied gestaakt. Ook OVSE-medewerkers moesten hun reis opnieuw afbreken. Het aantal Nederlandse slachtoffers bij de vliegramp in Oost-Oekraïne is naar boven bijgesteld. Er zijn nu 195 doden met de Nederlandse nationaliteit. Dat heeft minister Timmermans gemeld in een debat met de Tweede Kamer. Het extra Nederlandse slachtoffer is een meisje van twee jaar oud met een dubbele nationaliteit. Op diverse plaatsen in Limburg is weer extreem veel regen gevallen. Er is wateroverlast in onder meer Kerkrade, Roermond en Heerlen. Vanuit Duitsland zijn nieuwe regen- en onweersbuien onderweg. In Zuid-Limburg zijn veel wegen blank komen te staan. Het KNMI heeft in verband met de slagregens voor Limburg en Noord-Brabant code geel afgegeven. Op Curaçao is de eigenaar van een aantal loterijkantoren opgepakt... in verband met de moord op politicus Helmin Wiels. De verdachte is Robbie Dos Santos. Hij wordt al langer in verband gebracht met de liquidatie. Vorige week werd oud-minister van Financiën Jamaluddin al gearresteerd... Dat is de halfboer van Dos Santos. Kort voor zijn dood kondigde Helmin Wiels aan dat hij de loterijen van Dos Santos wilde aanpakken. Het weer, alleen in het zuidoosten nog regen en onweersbuien. In de rest van het land droog en zonnig.